Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Kinderen die extra vitamines slikken krijgen vaak veel meer binnen dan nodig is. Op etiketten van 15 soorten multivitamines staan hoeveelheden die gelden voor volwassenen, zegt de Consumentenbond. Ouders geven voor de zekerheid extra vitamines, terwijl kinderen die meestal helemaal niet nodig hebben, zegt de Consumentenbond. In Pakistan zijn tien mensen opgepakt die achter de aanslag op het schoolmeisje Malala zouden hebben gezeten. Ze werd twee jaar geleden in een schoolbus in haar hoofd geschoten... omdat ze zich inzette voor het recht op onderwijs voor Pakistaanse meisjes. De tien verdachten zouden haar in opdracht van een Taliban-leider hebben neergeschoten. Malala herstelde en woont inmiddels in Engeland. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn de afgelopen negen maanden zeker 5000 mensen door geweld omgekomen. Dat zegt het Amerikaanse persbureau AP na eigen onderzoek. De doden vielen bij gevechten tussen moslims en christenen. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer doden, want er zijn nauwelijks cijfers bekend over de slecht bereikbare delen van de Centraal-Afrikaanse Republiek. In Den Haag hebben militairen gedemonstreerd voor betere arbeidsvoorwaarden. Zo'n 100 militairen marcheerden door Den Haag. Ze willen dat er meer geld naar defensiepersoneel gaat. Minister Hennis zegt dat ze de boodschap goed heeft verstaan... maar zegt ook dat Defensie financieel gezien moeilijke jaren tegemoet gaat. De Noord-Ierse politicus en dominee Ian Paisley is overleden. Hij was jarenlang een van de hoofdrolspelers in de strijd in Noord-Ierland. De protestant Paisley stond aan de kant van de Britse overheid... en wilde Noord-Ierland koste wat kost bij het Verenigd Koninkrijk houden. Ian Paisley was 88 jaar. Het weer, veel zon, maar ook enkele wolken.